Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds minder jongeren gebruiken een condoom en meer mensen krijgen een SOA. Dat blijkt uit een groot seksonderzoek van expertisecentrum Rutgers. Uit dat onderzoek blijkt ook dat het aantal vrouwen dat de pil slikt is afgenomen van 30% naar 17%. Dat komt onder meer door desinformatie die ze online tegenkomen, zegt Rutgers. We zien enorm veel gekleurde informatie en ook onjuiste informatie online. Bijvoorbeeld over eh, hormonale anticonceptie. Er gaan heel veel spookverhalen rond dat ze bijvoorbeeld heel erg slecht zouden zijn voor je gezondheid. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat over eh, LBTI-personen zien we online ook een enorme toename aan eh, geweld, haat... Dus dat zijn echt wel dingen die ons zorgen baren. Ze vinden daarom dat de overheid weer met campagnes moet komen om mensen voor te lichten over seks. De Duitse bondskanselier Scholz noemt de verkiezingsuitslagen van twee deelstaten zorgwekkend. Een radicaal rechtse partij, de AFD, heeft flink wat kiezers achter zich gekregen. Nog nooit eerder heeft die partij een verkiezing in een deelstaat gewonnen, maar nu wel. Correspondent Gimbal Duc. En de AFD zegt daarom ook, wij willen regeren en wij ja, hebben eigenlijk ook het mandaat om te regeren. Maar alsnog, geen enkele partij wil dat met hen, dus dat is niet heel eh, realistisch. Uit onderzoek blijkt dat AFD-kiezers hier boos over zijn. Eh, zij vinden dat andere partijen moeten stoppen met het blokkeren van de AFD. De Spaanse politie heeft een bende opgepakt die ervan wordt verdacht tientallen luxe villa's op Ibiza te hebben leeggeroofd. Die inbraken zijn al jaren gaande. Bewoners van de villa's worden dan groggy wakker... terwijl hun woning s'nachts is leeggeroofd. De politie vermoedt dat de inbrekers een slaapverwekkend gas gebruikten. En in Utrecht wordt deze ochtend geprotesteerd tegen alle mogelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs. Waarschijnlijk gaan er 5000 banen verdwijnen. En dat betekent dat heel veel studenten te maken krijgen met opleidingen die niet meer aangeboden kunnen worden, vakken die ze niet meer kunnen volgen. En dat betekent dat heel belangrijk onderzoek, bijvoorbeeld eh, medicijnen tegen ernstige ziektes of eh, hoe we een volgende watersnood voorkomen, dat dat achterop gaat raken als gevolg hiervan. Hoe de bezuinigingen er precies uit gaan zien weten we pas op Prinsjesdag. Dan maakt het kabinet de begroting bekend. En het weer nog een warme dag met veel zon. Op sommige plekken kans op een bui. En vanmiddag kan daar vooral in het oosten en noorden ook onweer, hagel en harde wind bij zitten. Het wordt 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Noord-Holland is de drukste provincie met verkeer op dit moment. En dat komt omdat de vakantie is afgelopen en de werkzaamheden bij eh, de A10 Ring Noord... die nog steeds eh, de weg dicht houden daar. Maar ook een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoop het Kooimeer en Knoop het Velsen 15 kilometer. Nog veel vertraging, maar de weg is weer vrij. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Amsterdam-Zuidoost. 18 kilometer file, een half uur vertraging. A8 Zaanstad-Amsterdam tussen en delft en Knoop het Koenplein half uur vertraging in 7 kilometer file. En 246 Westgrafdijk-Beverwijk tussen Assendelft-Zuid en de A9. 4 kilometer stilstaand verkeer. En op de N516 Zaandam-Oostzaan tussen de N203 en de A8.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 Het wrak van de Titanic raakt steeds verder in verval. Twee onbemande voertuigen hebben de laatste expeditie talloze foto's genomen van het schip... dat 112 jaar geleden zonk... Sinds de vorige expeditie twee jaar geleden is de bekende reling van de boeg afgebroken. In Israël wordt op verschillende plekken gestaakt om te eisen dat de regering een deal sluit met Hamas om gijzelaars vrij te krijgen. Het grootste vliegveld van Israël is tijdelijk dicht en fabrieken en bedrijven leggen het werk neer. Het weer warm en buien. Het wordt maximaal 30 graden. Dit is ZFM. Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yasro. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hey darling, how's the weather? Say baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry, is there someone there with Berlin. fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home.